Van de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het bestand met Iran wordt verlengd. Volgens verslaggever Marieke de Vries blijft het tijdelijke staakt het vuren gelden... totdat Iran een tegenvoorstel heeft gedaan. Trump zegt zelf op zijn eh, sociale media platform... dat hij het heeft gedaan op verzoek van de Pakistaanse premier... die bemiddelt hè, in dit conflict. Mhm. Omdat de leiding in Iran zo verdeeld is... dat ze niet met een gezamenlijk voorstel... naar de onderhandelingstafel zouden kunnen komen. Iran heeft nog niet op de verlenging van het bestand gereageerd. In Loosdrecht was het gisteravond opnieuw onrustig bij een anti-AZC-protest. Daarbij is met eieren en vuurwerk gegooid richting de politie. Die zette onder meer honden in en kreeg ondersteuning van de ME. Twee mensen zijn opgepakt. Het is de bedoeling dat in Loosdrecht 100 asielzoekers worden opgevangen in het leegstaande gemeentehuis. In het Verenigd Koninkrijk komt een levenslang rookverbod voor een hele generatie. Iedereen die na 2008 is geboren mag nooit meer tabaksproducten kopen. Het lager en hogerhuis hebben daarmee ingestemd. Alleen de koning moest de wet nog officieel goedkeuren. Ook worden vapes verboden in auto's met kinderen en op speelplaatsen. Daarnaast krijgen ministers meer mogelijkheden om te komen met strengere regels... bijvoorbeeld voor verpakkingen en vape smaakjes. In Alkmaar is AZ gisteravond voor duizenden fans gehuldigd... voor het winnen van de KNVB-beker. Verdediger Meest Wit scoorde tijdens de bekerfinale de eerste goal... en had het gisteravond naar zijn zin. Geweldig. Weer een prijsje achter mijn naam. Ja, we zijn heel blij als club en als team eh, dat we volgend jaar weer Europa kunnen spelen. Dus eh, ja, we vieren het eh, ook echt heel goed. De ploeg werd in een open bus door de stad gereden. en Daarna ging de huldiging verder in het stadion van AZ. Het weer, de komende dag veel zon. Alleen in het noorden zijn er in de avond wat wolken.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 And will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world and we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering and suffering.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 Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump verlengt het bestand met Iran. Het tijdelijke staakt het vuren blijft volgens hem gelden tot de gesprekken zijn afgerond. Eigenlijk zou er vandaag weer worden gepraat tussen Iran en de VS... maar het lijkt erop dat dat niet doorgaat. In het centrum van zevenen in Limburg heeft brand gewoed in een kringloopwinkel. Omroep L1 meldt dat er metershoge vlammen uit het pand sloegen. Vanwege de rook is er een NL-alert verstuurd. De brandweer is waarschijnlijk nog tot in de middag bezig met nablussen. Het kabinet kijkt naar een speciale kortingskaart voor het OV. Voor een vast bedrag per maand kunnen mensen dan in de zomer... onbeperkt met de bus, trein of metro in de daluren.